10 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Groeien en verkoopt wereldwijd steeds meer zeep, soep, ijs en shampoo. Blijkt uit de halfjaarscijfers van de multinational. De afgelopen zes maanden haalde Unilever een omzet van meer dan 26 miljard euro. De netto-winst was 2,7 miljard. De meeste omzet wordt gemaakt in opkomende landen, in onder meer Latijns-Amerika en Azië. De Griekse kustwacht patrouilleert meer rond het eiland Simi, dat dicht bij Turkije ligt. Dat gebeurt na berichten dat Turkse militairen die betrokken waren bij de koepoging naar Simi zouden willen vluchten. Ook op het eiland zelf wordt door de politie extra gesurveilleerd. In Griekenland gaan geruchten dat vrijdag tijdens de koepoging een groep militairen naar de Turkse kustplaats Marmaris was gegaan om president Erdogan te ontvoeren of vermoorden. Een groep van zo'n 25 commando's is toen dat mislukte de bossen ingevlucht en zou nu in Griekenland politiek asiel willen aanvragen. In Bangladesh zijn vier leden van een terreurorganisatie opgepakt. Bij een inval in een appartement werden zelfgemaakte bommen gevonden. Een van de gearresteerden is een regionale leider van de organisatie... die door de regering verantwoordelijk wordt gehouden... voor een gijzeling in een café in Dhaka. Daarbij kwamen twintig mensen om het leven. Een vrouw van 32 uit Australië is veroordeeld tot een celstraf van 21 maanden... omdat ze haar pasgeboren zoon achterliet in een afvoerput. Het jongetje zat daar vijf dagen, werd gevonden door voorbijgangers en overleefde het. Volgens de vrouw had haar partner haar verlaten toen ze vertelde dat ze zwanger was. Een arts weigerde abortus omdat het daarvoor te laat was. En op de A50 is een ravage ontstaan door een gekantelde vrachtwagen. De snelweg is dicht tussen Arnhem en Apeldoorn. De vrachtwagen met een lading pinda's schaarde en kantelde rond 7 uur vanmorgen. Volgens Rijkswaterstaat blijft de weg zeker tot 3 uur vanmiddag dicht. Het weer, veel zon, maar geleidelijk ook wat wolken en hier en daar een bui. Het wordt 24 tot 29 graden.